Wilders reageerde op dat besluit op X. Hij vindt dat het niet aan het demissionaire kabinet is om deze toezegging te doen. Rutte kijkt daar anders naar. Dit kabinet moet doen wat nodig is voor Oekraïne. Dat heeft de Kamer ons ook gevraagd. Dat hebben we ook besloten. En dat betekent dat we alleen maar een gaspedaal en nooit met de rem erop Oekraïne kunnen helpen. Want dit dappere volk, wat hier nu gebeurt, eh, het mag niet misgaan. De politie is bang dat het misgaat bij de uitvaart van rapper Biggie Dagu die morgen wordt gehouden. Zo houdt de politie de ME achter de hand om mogelijke ongeregeldheden voor te zijn. Biggie Dagu werd vorig weekend doodgeschoten in Amsterdam. Volgens de politie zijn de spanningen in de onderwereld opgelopen door de moord. Zo worden explosies in Amsterdam deze week in verband gebracht met Biggie Dagu's dood. En vanaf vandaag betalen we 10% meer voor te hard rijden of door rood chasen. Een van de redenen om de boetes te verhogen is om de staatskas wat meer te spekken. Maar daar zijn de mensen in Den Haag niet echt enthousiast over, hoorde onze verslaggever Sander Bellekom. Ik vind dat, dat is niet, eh, ze maken nu van hun probleem mijn probleem dan. <laughs> Eerlijk gezegd. eens, ja. Het leven, nee. al, het leven is al duur zat, alles wordt al duurder. Ik heb al mijn. Veel duurder voor een boete is al veel, hè? En dan wordt die dadelijk nog 250 euro of zo. Het instrument boete wordt weer neergelegd bij de burger. Terwijl je kan ook zeggen dat je het geld bij een andere op een andere manier ophoudt? Op een andere manier ophoudt. Dat het niet per se de, de gewone man direct raakt. Volgens de overheid moeten de boetes omhoog... omdat er anders bezuinigd moet worden op bijvoorbeeld de politie of het openbaar ministerie. Vanavond en vannacht vooral in het westen nog regen.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 Hey. Why the Cause I'm a different kind of girl Every record sounds the same You gotta step into my world forward. Ladies, rap, but they ain't got nothing on me. I'm less than five foot one, a hundred pounds of foot. I like sophisticated funk. I live on Don heavy, I feel mignon, and you can best believe that funk. Here's what I'm talking about. Swamming. Swamming. I've been called with showy little bit, and some they call me vanilla child.